Raymond Seré met het NOS-journaal. Orkaan Patricia is aan land gekomen in Mexico. Rond 1 uur vannacht bereikte de orkaan Punta Perula aan de Mexicaanse westkust... zo'n 150 kilometer ten zuiden van de badplaats Puerto Vallarta. Op sommige plaatsen zijn straten blank komen te staan... en er zijn meldingen van kleine aardverschuivingen. Berichten over grote verwoestingen of slachtoffers zijn er niet... maar er worden wel overstromingen verwacht. Uit voorzorg werden gisteren al 15.000 toeristen geëvacueerd uit Puerto Vallarta. Veel mensen zijn naar het binnenland gereisd om een veilig onderkomen te vinden. Anderen schuilen in opvangplekken in de buurt. Voordat Patricia aan land kwam werden windsnelheden van meer dan 250 km per uur gemeten. De storm was een van de zwaarste op het westelijk halfrond ooit. Volgens de jongste berichten zwakt Patricia nu af. Bus- en tramchauffeurs moeten volgens het AD steeds vaker ingrijpen... om een aanrijding met fietsers of voetgangers te voorkomen. Volgens het vervoersbedrijf komt dat vooral doordat er enorm veel wordt geëpt in het verkeer. De Haagse OV-maatschappij HTM zegt in de krant dat chauffeurs tot wel 40 keer per rit moeten ingrijpen. De Nederlandse marine gaat een kleinere bijdrage leveren aan de anti-piraterijmissie van de EU. Dat zegt commandant der strijdkrachten Tom Middendorp in het Graaf. Volgens hem zal Defensie kritisch kijken naar nieuwe aanvragen... om ook na dit jaar mee te doen met de missie voor de kust van Somalië. Volgens Middendorp is daar nauwelijks meer sprake van piraterij. Het dodental van het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen in Kunduz is naar boven bijgesteld. Volgens de hulporganisatie zijn er in totaal 30 mensen omgekomen, onder wie 13 medewerkers en 10 patiënten. Zeven lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Het ziekenhuis in Afghanistan werd begin deze maand getroffen door een luchtaanval van de Amerikanen. En dan het weer op veel plaatsen bewolkt, mogelijk met in het oosten en noordoosten nog wat zon. S'avonds vanuit het westen regen, het wordt 13 tot 15 graden.